7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Iraanse revolutionaire garde heeft een video gepubliceerd... waarin te zien is hoe de Britse olietankers Stena en Pero in beslag wordt genomen. Iran confiskeerde de tanker gisteren in de straat van Hormuz. Het Verenigd Koninkrijk spreekt vandaag van een vijandige daad. Volgens Iran werd het schip geëscorteerd door een Brits marineschip... maar dat is niet te zien op de beelden. Iran stelt dat de inbeslagname het antwoord is... op het confisceren van een Iraanse supertanker door de Britten... begin deze maand bij Gibraltar. Eerder zei Iran nog dat de Britse olietanker gisteren een noodsignaal... van een Iraanse vissersboot negeerde. Politie in Hongkong heeft in het centrum van de stad een zwaar zelfgemaakt explosief gevonden. Bij een inval werd een 27-jarige verdachte aangehouden. Volgens lokale media zijn er bij die inval aanwijzingen gevonden... dat er een verband is met een grote demonstratie die voor morgen gepland staat. Daar wordt opnieuw gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die uitlevering aan China mogelijk moet maken. In het Zwitserse stand zijn bijna 200 mensen met een helikopter van de berg gehaald omdat de kabelbaan kapot was. De kabelbaan kwam gisteravond tot stilstand en was niet meer op gang te brengen. De mensen die nog in de open cabines zaten... zijn met het noodsysteem van de kabelbaan in veiligheid gebracht. Maar er waren nog 200 mensen op de top van de Stanserhorn. Om ze naar beneden te brengen werden drie helikopters ingezet. Thibaut Pinot heeft de 14e etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman reed aan het eind van de 19 kilometer lange klim naar de top van de Tourmalet weg bij een kopgroepje. Gele truidrager Julian Alaphilippe werd tweede. Eh, Steven Kruiswerk werd derde en behield daarmee ook zijn derde plaats in het algemeen klassement. Op 2 minuut 14 van gele truidrager Alaphilippe en maar 12 seconden achter Geraint Thomas. Het Er trekken nog een paar flinke buien over het land...